Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Op Schiphol zijn lange rijen ontstaan voor de bagagecontrole... vanwege een korte staking van de beveiligers. Die hebben twintig minuten lang het werk neergelegd... om te protesteren tegen het vastgelopen overleg over de arbeidsomstandigheden. De beveiligers vinden de werkdruk te hoog. Zo willen ze dat er meer mensen worden aangenomen... en dat ze tijdens hun werkdag minder lang moeten staan. Er rijden morgen in de ochtendspits geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De NS zet bussen in. Het komt omdat de werkzaamheden rond Utrecht Centraal van dit weekend langer duren dan gepland. Er is meer tijd nodig om nieuwe seinen en wissels aan te sluiten. Met de werkzaamheden van dit weekend wil ProRail een einde maken aan de zogenoemde spaghetti van sporen. Voor het weekend lagen er nog 167 wissels, straks zijn dat er nog 59. Daardoor kunnen treinen sneller rijden en kunnen er ook meer treinen worden ingezet. Seksueel misbruik op internet, bijvoorbeeld het ongewenst verspreiden van naaktfoto's, komt steeds vaker voor. Dat blijkt uit cijfers van de organisatie Help Wanted. Daar kwamen vorig jaar ruim 1500 meldingen binnen. Dat zijn er twee keer zoveel als in 2013 en 200 meer dan in 2014. Vooral het aantal meldingen van chantage nam toe. Ook gaat het steeds vaker om jonge slachtoffers. Vorig jaar ging het in bijna 30 gevallen om kinderen tussen de 8 en 12 jaar. En Kiki Bertens is in Parijs ook succesvol in het dubbelspel. Met haar Zweedse partner Johanna Larsson bereikten ze de kwartfinales van het dubbeltoernooi. Het Nederlands-Zweedse duo versloeg Venus en Serena Williams met 6-3, 6-3. Gisteren plaatste Bertens zich bij de laatste 16 van het enkelspel. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt en trekken er vanuit het oosten buien het land in.